uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet heeft ingestemd met een alternatief plan van minister Schippers voor haar omstreden zorgwet. Op een persconferentie zei Schippers dat mensen die naar de arts gaan... die is uitgekozen door hun zorgaanbieder... minder eigen risico hoeven te betalen. De oorspronkelijke zorgwet werd in december door de Eerste Kamer weggestemd. Drie PvdA-senatoren stemden onverwacht tegen het inperken van de vrije artsenkeuze. Ze hadden bezwaar tegen de inperking daarvan. Met name mensen met een laag inkomen zouden daar de dupe van worden. Mede door het aanbieden van een lager eigen risico krijgen verzekeraars meer ruimte om ouderen en chronisch zieken aan zich te binden, redeneert minister Schippers. In Mexico zijn 129 fabrieksarbeiders gered uit een textielfabriek. Na een anonieme tip besloot eh, de, politie om de fabriek te doorzoeken. De werknemers, voornamelijk vrouwen, zeggen dat ze slachtoffer zijn van fysiek en seksueel misbruik, bedreigingen, psychologische druk en extreem lange werkdagen. Volgens de politie werkten er ook zes minderjarigen in de fabriek. De politie vermoedt dat de Zuid-Koreaanse eigenaren horen bij een groep mensenhandelaren. In het noorden en midden van Italië heeft het verkeer last van zware sneeuwval voor de tweede dag op rij. Automobilisten en treinreizigers moeten rekening houden met veel oponthoud als ze al op pad kunnen. Op sommige plaatsen in Italië rijdt geen enkele trein. In het midden van Italië valt waarschijnlijk de komende uren nog meer sneeuw. Het propellervliegtuig van Transasia dat eergisteren neerstortte in de Taiwanese hoofdstad Taipei had problemen met beide motoren, blijkt uit de informatie van de zwarte dozen. Een paar minuten nadat het was opgestegen schampte het toestel een brug en stortte neer in een rivier. 15 van de 58 passagiers overleefden het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het is 0 tot 3 graden. Maar door de noordoostenwind kan het aanvoelen als min 5. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw. In het weekend wat warmer en meer kans op regen. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de A5, de Westrandweg, Hoofddorp Amsterdam is dicht voor de aansluiting met de A10. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Raasdorp. kapotte auto zorgt voor file op de A13 daarna Rotterdam.